Kees met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil uitleg van minister Blok over zijn uitspraken... dat het nergens lukt om verschillende bevolkingsgroepen vreedzaam te laten samenleven... en dat Suriname een mislukte staat is door de etnisch opgedeelde bevolking. Bloks eigen partij, de VVD, vindt dat de minister zich lomp heeft uitgelaten op de besloten bijeenkomst. Coalitiepartner D66 noemt de uitspraken onbegrijpelijk voor een minister van Buitenlandse Zaken... die juist diplomatieke betrekkingen moet onderhouden. De SP wil dat Blok zijn uitspraken terugneemt. Vanwege de brand in natuurgebied de Loonse en Drunense Duinen in Brabant is een NL-alert verstuurd. Iedereen wordt opgeroepen het gebied te verlaten en er niet meer naartoe te gaan. Volgens de brandweer zijn er drie brandhaarden, waarvan één grote van 200 bij 200 meter. Het vuur breidt zich door de droogte snel uit. Brandweerkorpsen uit de hele omgeving zijn bezig het vuur te bestrijden. Opnieuw zijn er medewerkers van een bedrijf uit de Rotterdamse haven opgepakt voor hulp bij drugsmokkel. Het gaat om vier medewerkers van een containerbedrijf. Ze worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 150 kilo cocaïne, verstopt in een lading ananassen. Corruptie is in de Rotterdamse haven een groot probleem. Vorige week werd nog een medewerker van een fruithandel opgepakt voor drugsmokkel. De politie en de douane hebben in een verborgen ruimte in een auto 6 kilo cocaïne gevonden. De auto stond bij een sportschool in Venlo. De drugs waren bijna onvindbaar weggestopt onder de autostoelen. Het vak kon alleen worden geopend na reeks handelingen in de auto. De inbeslagname maakte deel uit van een onderzoek van de Duitse politie naar drugscriminelen. Afgelopen maand werden in huizen in Venlo ook sportwagens, scooters, een motor en tienduizenden euro's aan contant geld gevonden.